Michel Koenen met het NOS-journaal. Nederland kan in 2050 volledig klimaatneutraal zijn... maar die haalbaarheid komt ernstig in het geding... als we controversiële maatregelen uitsluiten of zelfs maar uitstellen. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving. Uit de meest recente doorbrekende plannen blijkt dat mensen hun levensstijl niet drastisch hoeven om te gooien. En ook de kosten vallen mee. De burgemeester van Rijswijk heeft een Eritrees feest op 25 mei verboden. Volgens haar is de kans groot dat er rellen uitbreken. Afgelopen tijd liepen een aantal bijeenkomsten van Eritreërs uit op massale vechtpartijen. Gebeurde in februari in Den Haag en eerder ook al in Rijswijk. Bij de strijd in het noorden van de Gazastrook wordt het omstreden Israëlische Netza Yehuda-bataljon ingezet. Amerika zou sancties willen opleggen aan het bataljon... waarin extreemrechtse kolonisten en ultra-orthodoxe joden vechten... en vanwege grove schendingen van de mensenrechten. De strijd in Noord-Gaza is opgeleid na raketbeschietingen. PSV-verdediger Serginho Dest komt dit jaar niet meer in actie. De Amerikaanse Nederlander heeft zijn voorste kruisband afgescheurd, meldt het Eindhovens Dagblad. Het gebeurde zaterdag op de training. PSV huurt de 23-jarige Dest dit seizoen van FC Barcelona. En Joost Klein wordt tijdens het Eurovisie Songfestival volgende maand op het podium bijgestaan door twee influencers. Het zijn eh, Appie Mussa en Stuntkabouter. Wat hun rol wordt in de show is niet bekend. Stuntkabouter zegt eh, dat ze een hele kinderlijke, leuke manier van maken hebben en dat ze dat gaan laten zien. Europapa staat bij bookmakers op een derde plek. De halve finale van Joost Klein in Malmö in Zweden is op eh, donderdagavond 9 mei.